Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Oekraïne blijft zich inzetten en met westerse landen praten om aan meer moderne tanks te komen. Dat zegt president Zelensky in een videotoespraak. Eerder vandaag werden westerse bondgenoten het niet eens over de levering van die tanks. Die moeten namelijk uit Duitsland komen en dat land willen nog niet aan. Defensieminister Ollengren vertelde in Nieuwsuur waarom haar Duitse collega zo twijfelt. Eh, die is daar ook gewoon heel eh, open en eerlijk over geweest. Ze heeft gezegd dat is voor ons een, een belangrijk eh, besluit. Maar het is een, ja, een zwaar wapensysteem. Heel geavanceerd. Ehm, waar we echt even de afweging goed willen maken. Maar ik verwacht echt wel binnen een paar weken een Duits besluit hierover. Nederland levert wel onderdelen van het Patriot luchtafweersysteem. En daarmee kun je helikopters, vliegtuigen en raketten neerhalen vanaf een grote afstand. Een man van 35 uit Nieuw-Vennep in Noord-Holland is opgepakt... omdat hij wordt verdacht van seksueel kindermisbruik. Volgens de OM zijn er aanwijzingen dat hij seksuele handelingen heeft verricht met kinderen. En ook zou hij kinderporno hebben gemaakt en verspreid. NAC Breda heeft deze avond een van de snelste doelpunten in het betaald voetbal ooit gemaakt. Spits Charles Jesaja Herman heeft na 8 seconden de bal al in het doel van de tegenstander Top Os geknald. Terwijl deze ESPN-commentator nog over het weer kletste, zat hij er al in. Koud is het dit Os, maar eh, het veld sneeuwvrij. Dit is een enorme mispeer om mee te beginnen. En dit is dan een enorme grote kans voor NAC Breda. Die ligt erin in 7 seconden. Was uiteindelijk niet binnen 7, maar 8 seconden. Het record uit 1968 staat op 7 seconden. En nog nooit werd een liedje zo vaak binnen één week gestreamd op Spotify... als deze nieuwe hit van Miley Cyrus. Flowers is al bijna 100 miljoen keer afgespeeld op Spotify. Volgens haar fans zingt ze haar nieuwe nummer over haar ex Liam Hemsworth. Het record was hiervoor in handen van Adele met Easy On Me. Het weer overal droog nu en het blijft de rest van de avond en vannacht ook zo. Maar het gaat wel vriezen. Oppassen dus, want het kan glad worden. Dit weekend wordt het vooral droog en zonnig en een graad of drie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. makes me feel so right makes me feel so right. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, It's a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer, it's a killer. Yeah. Consider, consider, consider.